Waterbalgemoed met het RWS Journaal. In Turkije zijn dit weekend twee Nederlandse meisjes van een jaar of 15 aangehouden... die mogelijk op weg waren naar Syrië. Een derde meisje, dat ook met hen mee was, wordt nog vermist... melden bronnen aan de NOS. De drie komen uit Seisteromgeving. Hulpverlenersorganisaties kennen de kinderen. Vorig jaar was er contact omdat ze na de zomervakantie... in bedekkende kleding op school waren verschenen. Het OM zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de meisjes mee wilden vechten in de strijd tegen IS... of dat ze de strijd van anderen wilden steunen. De Universiteit van Amsterdam zet het kort geding door tegen een groep actievoerende studenten. Die bezetten sinds vrijdag een universiteitsgebouw. Ze eisen onder meer dat de inspraak voor studenten en docenten verbetert. Het universiteitsbestuur had de actievoerders tot 12 uur vanmiddag gegeven om het gebouw te verlaten. Nu dat niet is gebeurd, stapt het bestuur naar de rechter. Volgens de bestuursvoorzitter van de universiteit is het onacceptabel dat honderden medewerkers gedupeerd worden door een kleine groep actievoerders. De Rijksrecherche heeft een 43-jarige VVD'er aangehouden voor het schenden van haar ambtsgeheim. De vrouw uit Maarsen was lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. Ze zou informatie uit de sollicitatieprocedure aan een partijgenoot hebben doorgespeeld. De nieuwe burgemeester werd uiteindelijk de PvdA Mark Witteman. Pro-Russische separatisten zeggen dat ze de Baltsevo zijn binnengetrokken. Ondanks het staakt het vuren voor Oost-Oekraïne... wordt er nog zwaar gevochten rond de strategisch belangrijke stad. De strijdende partijen hadden tot vandaag om de zware wapens weg te halen. Daar lijkt nog niets van terechtgekomen. Het Oekraïense leger wil de zware wapens pas weghalen... als het bestand volledig wordt nageleefd. Het weer in het westen op steeds meer plaatsen zon. De opklaringen bereiken het zuidoosten pas vanavond. Het wordt vanmiddag 7 tot 9 graden. Morgen in de loop van de dag breekt de zon door en dan is het 5 tot 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 Gouda Hoek van Holland...